Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De NIP-test die zwangere vrouwen kunnen doen om te kijken of hun kindje aangeboren afwijkingen heeft... kan niet worden vergoed uit de basisverzekering. Dat schrijft het Zorginstituut in een advies aan minister Schippers. Alleen als er een medische indicatie is waardoor een vrouw een hoger risico heeft... op een kindje met bijvoorbeeld het syndroom van Down... dan kan de test via de basisverzekering worden vergoed. Sinds april dit jaar is er een tijdelijke subsidieregeling... waardoor alle zwangere vrouwen met een eigen bijdrage van 175 euro... de niptest kunnen laten doen. Bij een recyclingbedrijf op een industrieterrein in Son bij Eindhoven... heeft een zeer grote brand gewoed. Zo'n 5000 kubieke meter afval is in vlammen opgegaan. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele nacht. Er zijn geen schadelijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De dode baby die begin deze maand in een vuilniszak werd gevonden in Rotterdam... heeft een moeder van Aziatische afkomst. Dat heeft de politie bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Het lijkt erop dat de moeder zonder professionele hulp is bevallen van het jongetje. Toen hij werd gevonden in de buurt van het Luxor Theater was hij al meer dan een week dood. De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar de nabijgelegen cruise terminal. Mogelijk werkte de moeder op een schip dat daar lag afgemeerd. er is veel geld nodig voor de renovatie van de Notre-Dame. De kerk in Parijs is een inzamelingsactie gestart om 100 miljoen euro in te zamelen om het verval tegen te gaan. Waarschijnlijk is de Notre-Dame in zo'n slechte staat omdat er tijdens een grote restauratie in de 18e eeuw goedkoop materiaal is gebruikt. Het weer, vannacht in het westen en noorden flink wat buien, soms met onweer. Morgen overdag blijft het daar regenen, terwijl in het oosten en zuidoosten amper een bui valt en de zon af en toe schijnt.